Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het opvangcentrum in Ter Apel zitten opnieuw honderden mensen te veel. Het zal gaan om een overschrijding van 600 mensen, meldt RTV Noord. In oktober was het ook al veel te druk in het aanmeldcentrum. Op dat moment moesten asielzoekers slapen op onder meer stoelen. Er ontstonden vechtpartijen en de ME moest ingrijpen om de rust weer terug te laten keren. Een woordvoerder van het COA bevestigt dat er te veel mensen zitten, maar noemde geen aantallen. Een manuscript van fysicus en Nobelprijswinnaar Albert Einstein... heeft bij een veiling in Parijs een bedrag van 11,7 miljoen euro opgeleverd. Veel meer dan veilinghuis Christie's had verwacht. Zij hielden rekening met een bedrag van 2 tot 3 miljoen euro. Het gaat om 54 pagina's met aantekeningen over de relativiteitstheorie... die Einstein in 1915 publiceerde. Het gevelde document is een van de slechts twee bewaard gebleven documenten... waarin aantekeningen staan over de wereldberoemde theorie. Bij de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam heeft mogelijk nog iemand een schotwond opgelopen. Een vijfde slachtoffer heeft zich gemeld. De kogel zou door agenten bij de rellen afgeschoten zijn. Of dat ook echt zo is, wordt nog onderzocht, net als bij de vier andere mensen die zijn geraakt. En over een paar uur lanceert ruimteorganisatie NASA een zonde... die op weg gaat naar een planetoïde miljoenen kilometers hier vandaan. Het is de bedoeling de zonde met zo'n 22.000 km per uur... op dat ruimterotsblok te laten knallen. Om zo te testen of ze de koers van een planetoïde kunnen veranderen. Als dat lukt, zou dit een interessante manier kunnen zijn om de aarde tegen ruimterotsblokken te beschermen. Geen enkele natuurramp is zo verwoestend als een planetoïde die op de aarde botst. De lancering is rond kwart over zeven, maar de inslag laat nog wel even op zich wachten.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 Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves. quiero ver como tú te ves. Come you are, come, come you are. Quiero verme como tú me ves.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 Vibes them very memorable doing that all day. Love how you're moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, when we popping it's like dynamite. Well dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. tell the girl, then we have them all leave. When you keep pressing back, girl will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb. You and me are meant to be. tonight, tonight. We sure fish out the dance floor to the bedroom, sweet relax. Give me a little more of the love when I got stop. Raise it up, my girl, the bumpy drop, drop. When you keep pressing my girl, you will blow up this bad girl.